5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De topman van de fiscale opsporingsdienst FIOT stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Aanleiding voor het vertrek van Hans van der Vlist is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. In een interne mail aan het FIOT-personeel schrijft hij dat hij op verzoek van de top van het ministerie van Financiën vertrekt. In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders onterecht als fraudeur aangemerkt. Ze moesten soms grote bedragen terugbetalen. Van der Vlist zat destijds in het managementteam fraude van de Belastingdienst. Kleine reisorganisaties vragen in een open brief om een coronanoodfonds. De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties schrijft aan staatssecretaris Keizer van Economische Zaken dat er al veel kosten zijn gemaakt waar geen inkomsten tegenover staan. De kleine reisorganisaties vragen zich af wanneer consumenten weer een reis durven te boeken. Met een noodfonds denkt de vereniging veel faillissementen te kunnen voorkomen. Bij een vechtpartij in een Mexicaanse gevangenis zijn zeven gedetineerden om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond. Volgens de directie gingen gevangenen met elkaar op de vuist na een basketbalwedstrijd. Ook zijn er geweren gebruikt. De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk. Vijf gevangenen zijn aangehouden. Inburgeringsexamens en staatsexamens Nederlands als tweede taal worden vanaf 15 juni weer afgenomen. De laatste toetsen waren halverwege maart. De ministers Koolmees en Van Engelshoven willen de examens graag hervatten om te voorkomen dat wachttijden verder oplopen en kandidaten geleerde stof vergeten. Door de coronamaatregelen kunnen minder examens tegelijk worden afgenomen. En daarom gaan toetslocaties zo snel mogelijk open, ook in de avonduren en weekenden. En het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later vanochtend in het westen zon. De komende dag smiddags en s avonds lokaal een bui.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 These are very exciting times in the study of dreams. Well, you might reasonably wonder if any degree of clarity or precision is, is possible in this area, um, given that the phenomenon itself is so difficult to define. What is a dream, anyway? Where do dreams come from? serve any functions? Do they have any meaning? If they do have any meaning, how do we interpret those meanings? For the past several years, I've been working on a, uh, an approach that I think can help answer some of these questions. And the approach is based on a very simple definition. It is an evolutionary feature of many particularly in the early phases of their development. proposal is that the same evolutionary dynamics at play are also active in our schedule, giving rise to dreams.